Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben een nieuw kabinet en een nieuwe premier. Mark Rutte heeft zijn baan net overgedragen aan Dick Schoof. Minister-president, heel veel succes. Twee dingen. De sleutel ah. van het torentje. Ja, hou hem goed vast. En jouw secretaris-generaal. we kennen elkaar. We gaan een broodje eten. Ja. Zo'n overdrachtsmomentje tussen de oude en nieuwe minister is er vandaag bij alle ministeries. Morgen moet premier Schoof voor het eerst in de Tweede Kamer aan de slag. Dan is zijn eerste debat. Op het Griekse eiland Kos mogen mensen die geëvacueerd waren vanwege bosbranden weer terug naar hun huis of hotel. Ze sliepen vannacht in onder meer sporthallen, maar inmiddels zijn de branden genoeg geblust om mensen weer terug te laten gaan. Wel zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlieden bezig met het bestrijden van het vuur. Af en toe tegen een paaltje aan zitten met je auto kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar een stel uit Den Bosch maakte het wel heel bond. De man en vrouw zijn afgelopen jaren bij maar liefst 80 aanrijdingen betrokken geweest. Alle keren moesten tegenpartijen de schade betalen... waardoor ze meer dan 2 ton aan verzekeringsgeld kregen. De verzekering vertrouwde het niet en begon een onderzoek. Het OM denkt dat ze de boel hebben opgelicht... en wil dat het stel een half jaar cel krijgt. Ook zouden ze een schadevergoeding moeten betalen. En gisteren werd bekend dat alle Nederlandse providers frequentieruimte hebben gekregen voor de uitbreiding van hun 5G-netwerk. Daar moesten ze flink voor betalen op een landelijke veiling. Het heeft de staatskas gespekt met 174 miljoen, maar het levert jou ook iets op. Mijn technocollega Nando Kastelein legt uit wat. Wat er nu gaat veranderen is, kun je best vergelijken met de snelweg. Eh, stel dat je een snelweg hebt met drie rijstroken waar altijd file staat. Nou, er komen nu een paar rijstroken bij, waardoor eh, diezelfde hoeveelheid auto's er beter doorheen gaan. Stel je staat op een festival, dan kan het nu best zijn dat je internetverbinding niet heel erg goed is, omdat er heel veel mensen tegelijkertijd daar aan het internet te zijn. Nou ja, daar komt dus meer capaciteit bij, waardoor je bijvoorbeeld daar eh, beter zou moeten kunnen internetten. En dat zou je binnenkort al moeten kunnen merken. Het weer. In het binnenland valt nog even regen. Later trekken de buien weg en wordt het vaker droog. Vanavond is er soms ook een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de 4 kilometer, de weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk op de A10. 7 kilometer file tussen Schiphol en de Nieuwe Meer. Op de A10 zelf staat tot eh, tot aanknopend de Nieuwe Meer 9 kilometer file door dat ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A9 Amsterdam Alkmaar richting Amstelveen tussen Knopend Raasdorp en Amstelveen Stadshart. 10 minuten vertraging. 10 eh, minuten op de N201 Hilversum-Uithoorn tussen Vreeland en Loenersloot 2 kilometer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 you don't. Oh yeah.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

nothing else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 I suppose. They love me. Lord of His mercy.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 say nothing. Why?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 Now. Stay. 雪傲。